uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vier jongens die betrokken zouden zijn geweest bij de mishandeling van een homostel in Arnhem... hebben zich gisteren gemeld bij de politie. Het zijn drie jongens van 16 en een jongen van 14. De politie had eerder al twee verdachten opgepakt van 14 en 20 jaar. De slachtoffers liepen na een avondje stappen hand in hand over straat. Ze werden uitgescholden door een groepje jongens en aangevallen met een betonschaar... De mishandeling leidde tot boze reacties van onder meer de onderhandelaars... die praten over een nieuw kabinet en belangenorganisatie COC. De Duits-Turkse journalist Denis Yücel, die in Turkije gevangen zit... krijgt bezoek van de Duitse ambassade. Yücel werd zeven weken geleden in Istanbul opgepakt... wegens propaganda voor terreur en aanzetten tot haat. Volgens zijn werkgever Die Welt zit hij vast omdat hij schreef over gehackte e-mails... van de Turkse minister van Energie die ook de schoonzoon is van president Erdogan. Tot nu toe mochten de Duitse autoriteiten niet naar de journalist toe. Minister Gabriel zegt dat ze morgen eindelijk kunnen zien hoe Yücel eraan toe is. De oud-tafeltennistrainer die in opspraak kwam door ontucht met minderjarige spelers... stopt per direct als vrijwilliger bij een voetbalclub in Zutphen. De man werd in 1997 voor twee jaar geschorst vanwege seksueel misbruik... Het radioprogramma Argos ontdekte dat hij destijds meer slachtoffers heeft gemaakt dan tot nu toe bekend was. Sinds eind vorig jaar was hij actief als wedstrijdsecretaris bij voetbalclub AZC in Zutphen. Die wist van zijn verleden en vond dat de man een tweede kans verdiende. De wedstrijdsecretaris heeft zelf besloten om te stoppen. En vanaf morgen zit er een nieuw briefje van 50 in geldautomaten en kassa's. Het meest gebruikte en meest vervalste biljet heeft betere veiligheidskenmerken gekregen die moeilijker na te maken zijn. Biljat heeft straks, net als het briefje van 20, een hologram van de mythologische figuur Europa. ook zijn de inklijnen voelbaar en als je het briefje kantelt ligt het cijfer 50 groen op.